Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bart van U, de man die Els Borst doodstak, is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij krijgt geen gevangenisstraf. Volgens de rechtbank in Rotterdam is van U volledig ontoerekeningsvatbaar. De officier van justitie had tegen van U acht jaar cel en tbs geëist. Van U is niet alleen veroordeeld voor de dood van Borst, maar ook voor die van zijn zus. Hij bracht oud-minister Borst in 2014 met tientallen mesteken om het leven. Hij zei dat de opdracht van God kwam omdat Borst verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving. Europese privacywaakhonden zetten vraagtekens bij een nieuwe overeenkomst die de privacy van Europeanen moet beschermen als ze data opslaan in Amerika. Onder meer de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens heeft er ernstige bedenkingen bij. Het is echt nog niet genoeg, zei voorzitter Koonstam. De vorige privacy deal werd door het Europese Hof van Justitie van tafel geveegd. De nieuwe overeenkomst moet ervoor zorgen dat Amerikaanse bedrijven met gegevens van Europeanen moeten mogen blijven werken. Maar een bezwaar is dat Amerikaanse geheime diensten mogelijk op grote schaal Europese data verzamelen. Iedereen met een hypotheek moet een stresstest doen, vindt president Knot van de Nederlandse Bank. Hij is ervan overtuigd dat huizenbezitters in groot in de problemen komen als de extreem lage rente weer gaat stijgen. Dat gaat natuurlijk tot ongelukken leiden, zei Knot in een hoorzitting in de Tweede Kamer. De rente is nu bijna nul. Volgens Knot moeten mensen zich afvragen of ze de hypotheek nog kunnen betalen als de rente stijgt naar 3, 4 of 5 procent. Koning Willem-Alexander is vrijdag 6 mei aanwezig bij de start van de 99ste editie van de Giro d'Italia in Apeldoorn. De Ronde van Italië begint met een tijdrit van bijna 10 kilometer. De koning is de hele dag aanwezig en zal ook in een volgauto over het parcours rijden. Het weer nog, zon, sluierbewolking en een enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden.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 Die loopt ook nog. Oh ja, laten we dat maar niet doen. <clears throat> We zijn gewoon weer helemaal live. En eh... nou, wat gaan we doen vandaag? Angela heeft weer twee prachtige platen uitgezocht. Ja. Ja, dat is er een hoor, die ja, en heel... Eh, verrassend, denk ik. Voor de mensen die me goed kennen. Ja, die jou kennen zeker. Heel verrassend, ja. <laughs> We gaan eh, draaien het eh, album Mona Bone Jaken van eh, Cat Stevens. Vind ik zelf een prachtig album. En ik ben ook een fan van Cat Stevens. Dus wat wil je nog meer? Verder, eh, en dan hebben we ook nog eh, een andere fantastische zangeres. Albert-Jan eh, was hier vanmorgen even in de studio. En die liep al likkebaardend zo te kijken van... Oh, lekker. <laughs> Nina Simone. Ja, ja, ja, ja, ja. En van haar hebben we het album I Put A Spell On You. Yep. Ja. Ja, en dan zul je je afvragen waarom. Nou ja, Cat Stevens... ja, eh, is toch wel een klein beetje nog uit mijn jeugd. En eh, Nina Simone, eh, dat was een kwestie van paplepel en ja. zo. Ja, ja. <laughs> Paplepelplaat. Ja. ja. Nou, we gaan ze lekker draaien. En we hebben prachtige platen. En die van Cat Steves kraakt wel een beetje. Want ik heb hem in de tijd dat ik hem kocht... zo vaak gedraaid. Maar de, mm, ja. Maakt niet uit, maar eh, dat, dat mag men best wel horen. Overigens wat uh, vinyl betreft, dames en heren. Het gaat eh, heel erg goed hè, met vinyl. Ja? Ja, ik las van de week een, een, alweer een artikel... dat de, het aandeel van vinyl in de totale muziekverkoop gestegen is naar 14%. Dat is niet gering hoor. Als je dat eens even bedenkt dat is, eh, de, de, de, die heeft de cd dus ruimschoots overvleugeld, mag je wel stellen. Het gaat trouwens überhaupt goed met de Nederlandse muziekindustrie. Maar dat aandeel dat van vinyl is gestegen van 11 naar 14 procent. Dat is echt heel veel hoor, vergis je niet. Dat is heel veel. Dus u koopt gewoon weer eh, maxima, maxima eh, nou ja, massaal wou ik zeggen. U koopt <laughs> gewoon weer kopen, oh, ja. U koopt gewoon weer massaal vinylplaten. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik doe het zelf eigenlijk veel te weinig. Maar ja, het kost allemaal zoveel geld. Ja, want ze zijn eh, net als vroeger nog steeds eh, redelijk eh, aan de prijs. Ja, zo rond de 16, 17 euro heb je hem wel. En vroeger kostte een LP 18,50. Dus wat dat betreft, ja, de euro is nou eenmaal een gulden geworden. Het is niet anders. Ja. Ehm, het wou ik verder nog zeggen. Oh ja, um, Aanstaande zaterdag trouwens. Het eh, is ook wel leuk om hem nog even te vermelden in het kader van vinyl. Is het Record Store Day. En eh, er is ook weer een eh, gigantische platenbeurs in de jaarbeurs Utrecht, als ik het goed heb. Dus vinyl staat op en top in de belasting. belasting, met de belangstelling wou ik zeggen. Wat heb ik toch, joh. Om rare woorden te zeggen. <laughs> Het ging niet over de belasting, maar over de belangstelling. Dat wel. Eh.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 I loved you, my lady. rose will never die. Nou ja, Cat Stevens. Tegenwoordig noemt hij zich Yusuf Islam. En um, met U S-U-F. Hè? Dat uh, is hem nog wel eens duur te staan, eh, komen te staan. Maar dat, daarover meer. Geboren als eh, Stefan eh, Demetre Georgiou, En in, in Londen is hij geboren op 21 juli 1948. Hij wordt dus 68 dit jaar. Beter bekend als Cat Stevens is een Britse zanger en songwriter... die bekend werd met folk rock en soft rock liedjes... Tot zijn meest bekende liedjes behoren natuurlijk Matthew and Son uit 1967. First Cut is the Deepest uit 1967. Father and Son uit 70. Lady Darbanville, die u net hoorde, ook uit 70. En Wild Word ook uit 70. Moonshadow uit 71. Morning is Broken 72. En Oh Very Young uit 74. Ehm, zijn zoon Mohammed Islam is ook actief als zanger onder de naam eh, uh, eh, Jorios. Ja, zo dat ook nog eens een keer. Het album wat wij eh, vandaag hebben, dat is, eh, dat is Mona Bone Jaken. En dat is, een, dat is een album dat uitgekomen is in 1970. daarvoor zat één LP en die heette Matthew Son. Daar stond onder andere I Love My Dog op. En natuurlijk het bekende Matthew and Son. Maar dat was het 68. Toen heeft hij een tijd niets van ze laten horen. Stopte met het pompeuze werk wat hij daarvoor deed met grote orkesten. En heel veel toeters en bellen. En ging dus naar het kleinere werk toe. En eh, met heel groot succes. Lady Darbonville is een liedje dat eh, opgedragen is aan Patty Darbanville. is een beroemd fotomodel uit die tijd. En daar was hij kennelijk nogal weg van. Vandaar dit liedje. Het andere album wat we vandaag uh, onder behandeling is van Nina Simone. En Nina Simone is een begenadigd... Eh, was een Ameri eh, begenadigd Amerikaans pianiste. Ze zou oorspronkelijk concertpianiste worden, maar daar was niet zoveel in te verdienen. Dacht ze. Dus ging ze uiteindelijk over naar de jazzmuziek. En speelde toen nog steeds prachtig piano. Dat komt op het volgende nummer niet zo heel erg naar voren. Maar eh, eh, ze deed het wel. We gaan in ieder geval een nummer draaien dat in vele uitvoeringen bekend is. Onder andere van, van eh, Alan Price, van Van Morrison, van Creedence Clearwater Revival. En natuurlijk deze versie onder andere van Nina Simone. I put a spell on you. put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. yeah. I put a spell on you. En eh, het liedje dat heette I Put a Spell on You. Eh, de, Nina Simone was de artiestennaam van, eh, van Eunice Kathleen Wayman. En ze is geboren in Tryon in North Carolina op 21 februari 1933. En ze is overleden in uh, Carrie-le-Rouet in Frankrijk op 21 april 2003. Afro-Amerikaanse singer, songwriter, pianiste en burgerrechtenactiviste. En ze werd eh, vooral gerekend tot de jazzmuzikanten, maar ze had zelf een hekel aan deze term. In haar werk zijn ook de invloeden van blues, rhythm and blues en soul te horen. Eh, oké, nou, u hoorde dus eh, van het album I Put a Spell on You, de mhm. titelsong I Put a Spell on You. Een hele veelzijdige dame, want ze speelde ook ontzettend mooi klassiek. Ja, dat zeg ik. Haar oorspronkelijke roeping was om eh, klassiek pianiste te worden. Maar dat, dat, dat werkte niet helemaal. En dus ging zij dus in de lichte muziek, zoals dat toen genoemd wordt... En oh, zoals ik ook al zei, ze werd dus gerekend onder de naam jazzmuzikant. Dat kon ze verschrikkelijk goed. Ze kon ook goed klassiek spelen, maar ze deed ook veel, en dat hoorde je net, blues en soul. En eh, andere dingen. Dus eh, zoals, eh, ze had een van haar grootste hits was gewoon een liedje uit de musical Hair. Ain't Got No, I Got Life. Dat zult u zich misschien nog herinneren. Goed, nou, ehm, we gaan eens even kijken in de nieuwe vinyl 50, dames en heren. Want die staat ook weer online. En we gaan eens eventjes kijken wat daar eh, allemaal aan fantastisch eh, moois eh, nieuw binnengekomen is. We weten dat de top 3, dat, die, dat bijvoorbeeld Charlie... Bradley, dat die de nummer 2 gestegen is. Dat wist ik al. En wat ga je nu doen? nou, deze komt nieuw binnen op nummer 50. En eh, dat is een, eh, een band die eh, <clears throat> zich noemt de Parket Courts. En ze hebben een album uitgebracht getiteld Human Performance. En valt onder het kopje punkrock. En daar gaan we van horen Keep It Even. I've been stranded, looking for a place to lay my head down. There's a drawer in my house that I try to keep closed zoals ik al zei. Het was een korte. Een korte? Ja. Nou, dat is ook leuk. Korte platen zijn ook leuk. Dit, uh, we gaan gauw terug naar eh, meneer Stevens. En eh, ja, zijn, zijn levensloop natuurlijk. In 1977 zwoer hij zijn artiestennaam Cat Stevens af en veranderde die in Yusuf Islam. Dat deed hij nadat hij aan het zwemmen was geweest in de zee bij Malibu. En toen kon hij niet meer terug. En, eh, dus hij kon bijna, even zo En toen op een gegeven moment heeft hij volgens het verhaal God aangeroepen. En toen kwam er een golf en die bracht hem terug naar het, eh, naar het strand. Zo werd hij gered. En later toen zijn broer hem een exemplaar van de Koran gaf... bekeerde hij zich tot eh, de islam. Werd dus moslim. En ging zichzelf Yusuf Islam noemen. Dat kwam hem in 2004 nog heel duur te staan, dames en heren. Want het vliegtuig waarin hij zat dat eh, werd gedwongen te landen in de Verenigde Staten van Amerika... omdat de FBI hem verdacht van financiering van terroristische activiteiten. Dat bleek later om een vergissing te gaan... want eh, de man die eh, daarvoor gezocht werd was wel Yusuf Islam... alleen schreef je het heel anders. Bij Cat Stevens is het Y-U-S-U-F... En de man die ze zochten, die schreef het als Y-O-U-S-O-U-F en dan islam. Dus ja, het, het verschil staat in twee letters. Letter O. FBI moet beter opletten. Goed, maar in ieder geval, hij mag nog steeds de, Verenigde Staten niet in. Dus dat, eh, dat is dan nog wel een nagevolg van het geheel. Kan je nagaan hoe gek die Amerikanen soms zijn. Hè? Zo is dat. Eh, van zijn album Mona Bone Jaken uit 1970 gaan wij een prachtig liedje draaien. En eh, dan moet ik even kijken, want ik ben het even kwijt. Oh ja. Maybe You Are Right. Zou kunnen. Cat Stevens. gonna argue with you no more. I've done it far too long. It was getting so good. Why then? Where did it go? I can't think about it no more. Tell me if you know you were loving me. I, was loving you. But now there ain't nothing but regret. Nothing nothing but regret everything we do. I put up with your lies like you put up with mine. God knows we should have stopped somewhere. We could have taken time. The time has turned, yes. Some call it the end. So tell me, tell me, did you really love me? Like a friend. You know you don't have to pretend. It's all So maybe you're right, and maybe you're wrong. But I ain't gonna argue with you no more. I've done it far too long. It was getting so good. Why then? Where did it go? I can't think about it no more. Tell me if you know you were loving me. I was loving you. But now there ain't nothing but regret. Nothing, nothing but regret. Everything we do. future has in store no one ever knows before. Yet we would all like the right to find the key to success. That elusive ray of light that will lead to happiness. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears. Tomorrow is my turn to receive without giving. Make life worth a living. Now it's my life I'm living, and my only concern for tomorrow is my turn. can't stop years drifting by, even if you want to try. Though time may help you forget all that has happened before. But honey, it's too late to regret. What is gone will be no more. Tomorrow is my turn, no more doubts, no more fears tomorrow is my turn when my luck is returning. All these years I've been learning to save fingers from burning. Tomorrow is my turn to receive without giving, to make life worth the living. Now it's my life I'm living and my only concern. For tomorrow. Nina Prachtig liedje. Tomorrow is my turn. En dat is een eh, compositie van... Eh, je zou het niet verwachten, maar dat is wel zo. Het is een compositie van Charles Aznavour. Eh, L'amour comme un jour. Zo heet C'est comme un jour, zo moet ik het zeggen. En ehm, ja, Nina Simon. Nou, het is natuurlijk een... ze is al heel lang bezig. Toen Nina, Nina Simone begon te werken in een nachtclub in Atlantic City koos ze inderdaad voor blues en jazz. In 1954 nam ze de naam Nina Simone aan. En Nina was de koosnaam van, eh, ehm, voor haar, van haar vriendje, Spaans voor meisje. En Simone verwees naar de Franse actrice Simone Signoret. Het, het publiek merkte haar voor het eerst op in 1959... door haar hartverscheurende vertolking van het liedje... I Love You Porgy van George Gershwin... Uit de musical Porgy and Bess. En uiteindelijk was dit haar enige top 40 hit in de Verenigde Staten. De hit werd gevolgd door My Baby Just Cares For Me. Dat in 1987 opnieuw een hit werd. Eh, onder andere nummer 1 in Nederland. Toen het gebruikt werd in een televisiereclame eh, voor het merk eh, Chanel nummer 5. Ja. Haar grootste hit in eh, Nederland, Ain't Got No, Ain't Got Life werd in 1998 opnieuw uitgebracht nadat hij gebruikt was in een reclame voor AMF-verzekeringen. Mede dankzij de inspanningen van Simons eh, echtgenoot en manager Andrew Stroud werd zij wereldwijd een ster. Nou, ze is tevens natuurlijk erg betrokken geweest bij Civil Rights. En dat was een organisatie van Martin Luther King. En eh, belangrijk eh, eh, gegeven daarvoor was dat zij als tienjarig meisje een pianoconcert moest geven. En dat haar ouders die op de eerste rij eh, zaten, daar werden weggestuurd. Want daar moest de blanke zitten. Kennelijk had dat zoveel indruk op haar gemaakt. Als kind al. En dat kan ik me ook voorstellen trouwens. Dat, uh, dat, ze later dus in de Civil Rights Watch ging. Civil Rights, de organisatie van Martin Luther King. We gaan naar Cat Stevens. En dat liedje heet Popstar. Goeie tekst trouwens. Yes, I'm gonna be a pop star. Yes, I'm gonna be a pop star now. Yes, I'm going to be a pop star. mama, mama, see me, I'm a pop star. Oh, yes, I'm going on the TV now. Uh, yes, I'm going on the TV now. Yes, I'm going on the TV mama see me on the TV. Oh. Yes, I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Yes, I'm going on the first Mama see me on my first gig. Oh, listen to me. La da da da da da da da da da da da da da da da da Cold Bang, Cold Bang. Yes, I'm going to the Cold Bang now. Yes, I'm going to the Cold Bang. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me at the Cold Bang. Yes, I'm coming, coming, coming home now. Yes, I'm coming, coming, coming home now. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me. I'm home. Ja, een liedje. Waarin hij eigenlijk op een hele korte manier gewoon het leven van een popartiest beschrijft. Ja, ik kom op de tv, ik ga naar mijn eerste optreden en ik ga naar de Cold Bank. En kom dan uiteindelijk gewoon weer desillusioneerd naar huis toe. Ja, zo, zo moet je het ongeveer, eh, zo vergaat het velen. Die denken dat ze grote sterren worden. Maar eh, hmm. hij is echt een grote ster geworden, dat wel. En eh, in zijn tijd als Yusuf Islam maakte hij ook islamitische muziek, muziek voor kinderen. En sinds enige tijd eh, doet hij ook zijn oude repertoire weer. Hij is een paar jaar geleden ook in Nederland geweest. En hij doet ook weer zijn oude successen. Maar wel onder de naam Yusuf Islam. Nina Simon. Die gaan we ook doen. Ehm, er staat nu een heel mooi liedje klaar. Een nummer dat oorspronkelijk geschreven werd door Jacques Brel. Ja, ze putten ook uit het Franse repertoire. Voor mij niet. Eh, net al eh, als daarvoor. En nu Brel. Nummer Kietepa. Hier is Nina Simon. Ne me quitte pas, il faut oublier tout vos souliers qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai en demain l'amour sera roi ou l'amour sera loi. ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce voir mort de n'en vois pas plus te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est t il des terres brûlées donne plus de blé qu'en meilleur avril et combien le soir pour qu'un ciel flamboie. Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Allez, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. is dit mooi. Nina Simone, een Amerikaanse zangeres en dan volledig in het Frans. Ik vind het wat. Ik vind het knap. Goed, we gaan even naar, we gaan terug naar de vinyl 50. De nieuwe binnenkomers. Eh, althans, niet allemaal, maar wat wij interessant vinden. Ja. En ehm, de volgende is... Eh, op nummer 47 binnengekomen Ben Harper en The Innocent Criminals. En het is alweer zijn dertiende studioalbum eh, van deze Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist. En eh, deze, eh, dit album, getiteld Call It What It Is, kwam uit op 8 april. En van dat album gaan we luisteren naar de titelsong Call It What It Is. back. Now it's a crime to be black. So don't act surprised when it gets vandalized. white cops, black cops. But got to call it what it is, call it what it is, call it what it is. Murder, murder, murder. Trayvon Martin, Ezel Ford. को Call, eh, Call It What It Is van Ben Harper. Zijn derde studioalbum alweer. En eh, dat was nieuw in de vinyl 50. Terug weer naar Cat Stevens. I think I see the light. somebody. one married sheet. What do you got? Two people watching TV. In no thinner. Gray elbows in a sudsy sea. Marriage is for old folks, cold folks, and it's not for me. One husband, one wife. What you got? Two people sentenced for life. some vulture's nest. I gotta fly my wings, go places, do things. My freedom bells release. old folks. Marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife. What do you got? Two people sentenced for life. Marriage is for old folks. Marriage is for is for old folks. Nou. dat klopt wel in mijn geval. Nina Simon dus van het album I Put A Spell On You. 2003 overleed ze in haar huis in Frankrijk aan de gevolgen van borstkanker. En eh, daarvoor was het een zeer turbulent leven. Ze is op een gegeven moment ook helemaal in de afgrond terechtgekomen. Wat eh, helemaal niet goed ging. En uiteindelijk heeft eh, de Nederlander Gerard de Bruin haar eruit gehaald. <clears throat> dat was eh, in de jaren negentig. En eh, toen eh, heeft hij de haar weer bovenop geholpen. En ze, hij zei gewoon van we kunnen je concerten geven. We kunnen je boeken. We kunnen dit. zeg het maar. Werk je mee of werk je tegen. Als je tegenwerkt doen we niks. En als je meewerkt. Nou dan, dan kan het. En ze werkte mee. En zo heeft ze dus toch nog aardig een mooie uh, carrière gehad op een gegeven moment. Het is een zeer turbulent leven gehad. Het staat te ver voor om dat allemaal te gaan benoemen. Doen we het dus ook niet. We gaan gauw door met Cat Stevens. Laatste nummer van kant 1 heet Trouble. Trouble, oh trouble set me free. I have seen your face and it's too much, too much for me. Trouble, oh, trouble, can't you see? You're eating my heart away, and there's nothing much left of me. I drunk your wine, you have made your work mine, so won't you be fair? So won't you be fair? of you. So won't you be kind to me? Just let me go where I have to go there. Trouble, trouble, move away. I have seen your face, and it's too much for me today. Trouble trouble, can't you see? You have made me a wreck, now won't you leave me in my misery? I've I seen your eyes, and can see death's disguise hanging on me, hanging on me. I paid my debt. Now won't you leave me in my misery? Trouble, trouble, please be kind. I don't want no fight, and I haven't got a lot of of seed in the autumn ground. True love seed. much know how long will it take to grow? to see. True love blooms for the world to see. Blooms home things for the world to see. True love blooms for the world to see. dames en heren. Dat brengt ons dan gelijk naar het uh, nationaal van uh, drie uur alweer. wij gaan er eventjes uit en we zien u zo weer terug.